Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Jeugdbescherming heeft het zo druk dat ze niet meer aanschuiven bij vergaderingen van de overheid. Die bijeenkomsten zouden veel te veel tijd kosten en die kunnen ze beter gebruiken om jongeren te helpen, zeggen ze zelf. En dus skippen ze bijvoorbeeld voorlopig netwerkbijeenkomsten en organiseren ze ook even geen werkbezoekjes voor ministers. Eerder besloot de jeugdbescherming ook al om minder achter het bureau te zitten en minder vaak op huisbezoek te gaan. Een explosie vannacht bij Rotterdam Airlines. Dat is het hip-hop label dat je onder meer kunt kennen van Seven Alias... en muziek van voetballer Memphis Depay. Na de knal brak er brand uit. Niemand is gewond geraakt. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij het bedrijf. Afgelopen weekend werd er al vuurwerk bij het kantoor naar binnen gegooid. En een opvallende truc van een makelaar in Nieuw-Zeeland. Het gaat daar niet echt lekker op de huizenmarkt. En om toch potentiële kopers te lokken heeft hij een leuk extraatje bedacht... Als je een huis koopt, krijg je er gratis een nieuwe Tesla bij. Dat gratis, dat moet wel tussen aanhalingstekens. Het huis kost namelijk bijna 2 miljoen dollar. En weinig voetballiefhebbers zullen een reminder zetten voor WK-potjes... als Servië tegen Zwitserland of Wales tegen Iran. Maar toch maken verslavingsdeskundigen zich daar zorgen over. Er zijn veel wedstrijden om op te gokken tijdens het toernooi... en daar kijken ook veel mensen naar, zegt deze deskundige van Trimbos. Het wereldkampioenschap is een toernooi waar meer aandacht en meer publiek voor is... dan voor het reguliere voetbal. Dat gaat dus ook gepaard met meer reclames... en dus meer mensen zullen in aanraking komen met die gokreclames... en dus met die gokproducten. Volgens haar zouden er strengere regels moeten komen voor gokreclames... en zouden spelers beter beschermd moeten worden... bijvoorbeeld door een maximum speelbedrag in te stellen. Het weer nog, een echte herfstdag vandaag. Veel wolken, wind en regen. Vanmiddag en vanavond is het wel wat vaker droog, vooral in het zuiden. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Zo lijkt het leven lang niet zo lang als eerst. Ik ben nu even lang niet zo bang, maar beheers nu meer van wat ik denk, wat ik voel en ik leer nu. Houden van mag ook zonder doel, het gaat goed, maar wat als dat ooit weer weggaat?